Maar volgens de hoogste rechter van ons land hadden ze haar nooit zomaar mogen ontslaan. Er bestaat ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting, zei hij. En dus moet er opnieuw naar het ontslag van de docent worden gekeken. GroenLinks-leider Klaver wil bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen... het verkiezingsprogramma samen met de PvdA maken. Hij had het er nog niet over een fusie. Volgens hem is het wel een nog betere samenwerking. PvdA-leider Kuiken zegt het plan van Klaver te steunen. Een hoop verkeersgedoe in Eindhoven vanmiddag. Een dronken bestuurder knalde tegen een andere auto... die weer tegen een busje aanknalde. Hij kwam zelf op de kop terecht. En dat vonden zo'n twintig andere automobilisten interessant. Ze maakten foto's, ze filmden het... terwijl ze achter het stuur zaten. Daar krijgen ze een boete voor, zegt de politie en het Glitter and Glamour Fest van Europa. Het gaat plaatsvinden ergens in Engeland, het Songfestival. Prestator Graham Norton heeft net bekendgemaakt in welke stad. Just want to rip it open. <laughs> The city that will host the 67th Eurovision Song Contest in 2023 is... Liverpool. Liverpool won het net van een andere stad die stond te springen om het Songfestival te organiseren, Glasgow. Het is overigens in Engeland omdat het eh, land vorig jaar tweede werd. Nummer 1 was Oekraïne, maar door de oorlog kunnen die het niet organiseren. En dan nog het weer. Vanavond hier en daar nog een buitje. Morgen vooral zon en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Verder staan er files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren...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 Hola, what you know about a bad bitch? IQ high, I keep a ass is. Hola, what you know about riches? No money equals what a kid is. They don't agree, I never mind why. Mind time equals fine wine. Never ever drop the ball, I just touch down, never see me fall. I just old school Joe down, and I'm raw, but don't hate you, I love you. Once I'm in love, there's no one above you. Hola. Let me breathe. Hola, what you know about a sad deal? Signing with a label for a happy meal. Hold up, what you know about a fast life? No water, still a six feet deep dive. Hold up, what you know about a sad deal? Signing with a label for a happy meal. Hold up, what you know about a fast life? Life, life, life, life, life. All up. got a cute face, chubby waist, thick legs in shape. Come on, rump shaking both ways and make you do a double motherfucker.